Kees Groot met het NOS-journaal. De kritiek van PVV-leider Wilders op de Turkse president Gül... heeft geen invloed op de economische relatie tussen Nederland en Turkije. Dat hebben premier Rutte en Gül gezegd na een onderling gesprek in Den Haag. Gül is bezig met een driedaag staatsbezoek aan Nederland. Wilders heeft zich verschillende keren kritisch uitgelaten over de komst van Gül. Hij vindt dat de president beter thuis had kunnen blijven omdat er niks te vieren is... Volgens het CDA-Kamerlid Knop zijn de opmerkingen van Wilders niet aan de orde geweest in een gesprek tussen Gül en Kamerleden. De Spaanse koning Juan Carlos heeft spijt betuigd over zijn jachtsafari in Afrika. De koning zegt dat hij zich heeft vergist en dat hij in de toekomst afziet van dergelijke uitstapjes. Vorige week werd bekend dat koning Juan Carlos op olifantenjacht in Botswana was geweest. Dat kwam naar buiten doordat hij tijdens die reis zijn heup brak. Critici vonden het niet gepast dat de koning op olifanten jaagt en een duur uitstapje maakt van tienduizenden euro's, terwijl het land in economische crisis verkeert. De twee demonstranten die tijdens de Sinterklaas-intocht in Dordrecht werden opgepakt worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het niet noodzakelijk om ze te arresteren. De demonstranten droegen tijdens de intocht een t-shirt waarop stond Zwarte Piet is racisme. Volgens het OM waren de teksten niet zo uitdagend dat de betogers weggestuurd moesten worden of worden aangehouden. De wedstrijd tussen de hoogste jeugdteams van Feyenoord en Ajax wordt gespeeld zonder publiek. Ook is de wedstrijd op verzoek van beide clubs vanwege mogelijke ongeregeldheden verplaatst van zaterdag naar vrijdag. Alleen familieleden van de spelers van de A1 zijn welkom. Als de Amsterdammers winnen pakken ze de landstitel. Eerder stond de wedstrijd gepland op het trainingscomplex van de Feyenoord-jeugd, maar dat is moeilijk te beveiligen. Het weer op steeds meer plaatsen buien met kans op onweer en hagel. Temperatuur rond 12 graden. Morgen veel bewolking en ook geregeld buien. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4.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 Welkom terug bij de vernieuwjaren met eh, Shake Your Tail Feather van de Blues Brothers. Legendarische scène, ook weer uit die film. Ik herinnert dat meteen, dat zo niet. Dan vertel ik het even. Dat uh, die Blues Brothers hebben uiteindelijk dus eh, wat mensen bij elkaar gevonden om die oude band weer op te starten. En dan gaan ze instrumenten kopen en dan komen ze bij een muziekwinkel die heet Race Music Exchange. Geweldig. En daar is Ray Charles eh, blind natuurlijk, eh, dat weet u. Die man is blind. Eh, Ray Charles is daar de uitbater van. En dan komen ze dus binnen en ze gaan op een, op een piano staan klooien. En Ray Charles die vertrouwt dat niet. En die komt dan op een <laughs> gegeven moment achter een luikje vandaan. En die richt een revolver op, de, <laughs> op dat zoontje. En dat is zo'n mooie scène. Want de man is natuurlijk blind. En eh, alleen dat is al hilarisch. Dat hij dus gewoon een revolver richt van uh, blijf met je poten van die instrumenten af. En dan zegt een van die jongens van eh, ah Ray, this piano is not good. Action is not so bad. Niet not so good, zegt hij dan op een gegeven moment. Dus het is een mis. En dan gaat hij dus achter dat ding zitten. En dan begint hij natuurlijk op zijn onnavolgbare wijze dit nummer te spelen. En eh, dat, dat swingt zo <laughs> verschrikkelijk enorm dat je ziet ook eh, iedereen op straat staat mee te dansen. Want dat klinkt naar buiten door en alles weet ik. Geweldige scène uit die eh, prachtige film The Blues Brothers. waarvan ik dus nu eindelijk de LP heeft. En heb u nou zoiets van, ik wil die LP ook op vinyl? Nou, ik heb er nog één over. <laughs> want ik heb er twee. Ja, dus kan altijd nog. Blues Brothers dus. En wij gaan door naar Donovan. En... Donovan is dan weer wat liever natuurlijk. Maar goed, dat maakt ook wel niet uit. Want weet, wij zijn een programma van contrasten. En wij springen van de hak op de tak en we doen van alles. Uh, wederom een protestliedje van deze Schotse volkszanger En dat is getiteld The War Drags On. Hier is Donovan. Let me tell you the story of a soldier named Dan. Went out to fight the good fight in South Vietnam. Went out to fight for peace, liberty, and all. Went out to fight for equality. Oh, let's go. And the war found himself involved in a sea of blood and bones. Millions without faces, without hope, and without homes. And the guns they grew louder as they made dust out of bones. That the flesh had long since left, just as the people left their homes. And the war drags on. They're just there to try and make the people free. But the way that they're doing it, it don't seem like that to me. Just more bloodletting and misery and tears that this poor country's known for the last twenty years. And the war Last night poor Dan had a nightmare it seems. One kept occurring and reoccurring in his dreams. Cities full of people burning, screaming, shouting loud. And right there overhead, a great orange mushroom cloud. And there's no war. Oh, there's no, no more world, and the tears come streaming down. Yes, I like crying. On the ground. Prachtig liedje van Donovan. Eh, van die verzamel-LP die gewoon Donovan heet. En eh, die dus toen de tijd is uitgebracht door het Discofoon label. Eh, zo'n merk van, zo'n ondermerk van, van V&D. En die, die, die, ja, die brachten ook eigen platen uit. Die waren meestal heel goedkoop ook. Die kocht je voor, nou 9 gulden toen de tijd geloof of zo. Dat waren best wel hele goedkope platen. Normale LP kost betaalde je toen al iets van 18 tot 20 euro, eh, gulden voor. En eh, toen al, want ik weet nog dat ik mijn eerste Beatles LP kocht. Help was mijn eerste die ik kocht. Oh, kostte wel 18 gulden 50 jongens. Nou dat was heel wat voor een jongen van 17 jaar in de tijd hoor. Kan ik je wel verzekeren. Goed, ehm, we gaan verder met The Doors. Eh, die behoorden tot de zogenaamde West Coast Stroming. Uh, band eh, was afkomstig uit Los Angeles. Bestond uit Jim Morrison als zanger, Robbie Krieger. ik moet er even kijken hoor, want het is een beetje donker allemaal. maar goed, wat zei ik nou? Oh ja. Jim Morrison was natuurlijk de zanger. Robbie Krieger deed de gitarist. was de gitarist. Ray Manzarek deed de toetsen. Eh, John ehm, Dance, Densmore, ja. John Densmore deed drums. En verder hadden ze op deze LP twee gastmuzikanten. Ehm, Dat was Jerry Chef die bas deed. Want de Doors hadden zelf geen bassist. Eh, en Mark, uh, Mark Benno. Ja, staat Benno, ja. Mark Benno. En die deed eh, gitaar. Verder eh, is het misschien nog interessant om te vertellen dat het album geproduceerd werd door Bruce Botnick en natuurlijk de Doors zelf. Want ze hadden eh, eh, een zeer dikke vinger in de pap wat dat betreft. De personal management van die tijd, dat was de heer Bill Siddon. En dan, het is opgenomen in de Doors workshop in Los Angeles. Ze hadden daar zelfs een eigen studio, kun je nagaan, de Doors workshop. Daar is die eh, prachtige plaat opgenomen. En het wordt gezien als een van de beste platen van de Doors. Met natuurlijk de grote hits erop. Ehm, zoals uh, Love Medley en Riders on the Storm. Maar die komen later. Daar kunt u van overtuigd zijn. Natuurlijk. U luistert naar de vinyljaren ZFM Zandvoort. En eh, de platen die we vandaag draaien, dat vertel ik ook nog maar een keer. Want ik vind het zo leuk. Eh, dat, eh, ja, niet dat die kroeg dicht is, maar wel dat ik die platencollectie van ze gekregen heb. En dat ben ik toch echt wel heel erg blij mee. Dus nogmaals bedankt Jacques en dank José. The Doors, LA Woman is de titel van de plaat en Car Hiss at My Door is de titel van het nummer wat we gaan draaien. Gewoon bluesje. Eh, bekend is wel natuurlijk dat veel van de stukken die de Doors geschreven hebben... vaak eh, werden geschreven na eh, ruim gebruik van allerlei geestverruimende middelen. Zoals bijvoorbeeld LSD, wat in die tijd behoorlijk in zwang was. En veel van het werk van de Doors is ja, toch wel onder invloed van die... middelen geschreven. Maar goed, ze waren dan niet de enige. Want ook de Beatles en de Stones en bijna iedereen deed daar lustig aan mee in die tijd. Ehm, de Doors dus. En het nummer dat heet Car Hiss at My Door. We gaan door naar eh, de The Blues Brothers. Eh, weer een leuke scène uit die film waarin eh, zij moeten spelen in een of andere city hall. En dus volledig onvindbaar zijn. En ehm, dan komt dit nummer. En halverwege dit <laughs> nummer verdwijnen ze dan ook op een gegeven moment. Want er zitten allerlei figuren in de zaal. Zoals bijvoorbeeld ook die country band waar ik het al eerder over had. Die ze dus eh, gesaboteerd hadden zodat <laughs> zij die klus in die country club konden overnemen. Die jongens die kwamen ook de zaal in. En verder zaten er nogal wat mensen van, eh, van de politie in de zaal. Die allemaal behoorlijk op zoek waren naar de gebroeders eh, Blues. Want ze hadden natuurlijk alweer het nodige op hun geweten. Nou... Die scène uit dat live concept wat ze toen eh, eh, gaven. Dus daar komt het volgende stuk uit. Het is een nummer dat eh, geschreven is door Solomon Burke. En het nummer dat heet Everybody's Need Somebody to Love. Hier zijn ze wederom, The Blues Brothers. Blues Brothers. Eh, Everybody Needs Somebody to Love. Een nummer dat al door heel veel artiesten gecoverd is. Oorspronkelijk geschreven door Solomon Burke. En zelfs, er is zelfs een versie van de Stones eh, bekend. Eh, verder heeft Wilson Pickett het gedaan. En nog vele anderen. Ehm, Everybody Needs Somebody to Love. En geweldig als je dat voorstelt. Het was een live concert in een of andere City Hall. En... Ehm, dat, eh, dat die Blues moesten na afloop daarvan weer snel vluchten. Want eh, ja, die werden natuurlijk gezocht door allerlei uh, figuren. <laughs> wel heel vreemd gegaan. Maar goed, we gaan vrolijk verder. Donovan weer, want we moeten per de cyclus vol voortzetten. Ehm, Donovan van die Discophone LP. Weer een nummer dat een grote hit van hem is geweest. heel mooi liedje overigens. En dat heet... Oh, wacht even. <laughs> Foutje, bedankt. Goed, ik zette de schuif iets te vroeg open. Maar nu komt hij dus echt. Josie, hier is Donovan. Josie, I won't fail you. I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't hysteria. Give me one more chance, the day is near. The meadows they are bursting, the yellow corn lies in your hand. And with the night comes sorrow as the tide of dawn slips on the land. The long breezes are blowing. time has come and gone to waste. I love you, darling. La. Gevoelig, mooi, gezellig. Uh, allemaal zo'n beetje halverwege de jaren 60. Um, ehm, uit zijn eh, zeg maar akoestische periode. Want later, eh, na 67, 68, ging hij ehm, elektrisch. En navolging natuurlijk van Dylan, die dat ook deed. Er kwamen hits als Sunshine Superman en Hurdy Gurdy Man en Atlantis en dat soort dingen. Maar die staan dus niet op deze plaat. Dit is echt, dit is allemaal werk uit zijn vroegste periode. Zijn akoestische periode dus. Donovan Phillips Leach, zo heet de man officieel. En ik zei het al, de plaat komt van het legendarische Discophone label. Ehm, <laughs> merk van V&D in de tijd. Maar dat bestaat al lang niet meer, dus dat kunnen we rustig zeggen. Eh, de Doors. Eh, het is tijd voor dit hits, want ehm, we hebben nu de wat onbekendere nummers. Tenminste, voor u dan, voor de Doors-fans natuurlijk niet. Want die kennen die hele, hele LP natuurlijk wel... Die kunnen die hele LP wel dromen niet kennen. Maar die kunnen hem wel dromen natuurlijk, logisch. Ehm, ik weet zeker, één meneer die, helaas niet luistert... die in Beverwijk woont, zou helemaal gek geworden zijn... als hij deze plaat eh, <laughs> zou horen. Maar goed, dat is allemaal terzijde. We gaan verder dus met de Doors. En we gaan nu een van de twee hits draaien die op deze plaat staan. Een van de twee singles. Dus er stonden twee singles op. Dit is de korte. Straks komt er ook nog een hele lange. Eh, daar heb ik ook nog wel een leuk verhaal bij. Want daar heb ik namelijk hele mooie herinneringen aan. Die ook iets met Zandvoort te maken hebben. Ehm, eh, dat, dat nummer. Maar dat komt straks. We gaan eerst luisteren naar eh, Love Her Madly. Is zijn de Doors. Lover Medley. De Doors van de LP L.A. Woman in 1971. Fantastische LP. En dit is een van de twee singles die erop stonden. En die dus inderdaad ook een, uiteraard een grote hit eh, werden. Goed, nou, ehm, ja, er zullen misschien mensen zijn die wat vaste onderdelen missen. Zoals onder andere de humorplaat vlak naar het nieuws. Ik beloof u, volgende week is die er weer. Uh, Godfried Bons hebben we helemaal gehad. Ik heb nog een paar leuke verzamelplaten met, met legendarische conferences erop. En ehm, die eh, die gaan zeker aan bod komen. Eh, dus dat, dat gaat u beslist meemaken. Vanaf volgende week weer eh, ehm, gaan we dat weer doen. Die eh, humorplaat. En misschien ook wel weer de kraker van de week. Je weet het maar nooit. Dat we het er allemaal weer eens tussendoor gaan gooien. In ieder geval, uh, dit is nog steeds de vinyljaren. En ja, onze onverprezen technicus Maurice die heeft afscheid genomen. Want die heeft een baan. Nou Maurice, ik mis je nog steeds hoor, jongen. Maar eh, het gaat zo ook. En eh, mijn lieve meisje Angela, die zet nu de plaatjes voor mij op. Dus eh, ja, het is een beetje zelfsupporting geworden allemaal. Heeft allemaal niks. We gaan door met de Blues Brothers. De legendarische scène in het eetcafé van Matt Murphy. Eh, waar hij eh, wat bestuurd wordt door zijn vrouw. En zijn vrouw, dat is dan Rita Franklin. Daar komen natuurlijk de Blues Brothers, die twee eh, gekken, die komen binnenstappen. En die proberen Matt Murphy zover te krijgen om weer mee te gaan met de band. En uh, Matt wil eigenlijk wel, maar zijn vrouw Rita Franklin, die vindt dat helemaal niks natuurlijk. Dat hij weer met die schooiers op stap gaat. En dat resulteerde natuurlijk in die fantastische scène in dat restaurant in... Uh, een eetcafé of zo, dat was het. Eh, nou, zoiets. In ieder geval, eh, van Aretha Franklin. Het is een remake. Het nummer stond al eerder op eh, de LP Aretha, Aretha Now. dat was een veel langzamere versie. wel swingend, maar qua tempo lag je echt wel een paar puntjes lager. En deze versie die swingt echt als een trein. Luistert u en swingt u. Gooit tafels en stoelen aan de kant, dames en heren. Want u kunt nog even lekker swingen. Net als Arita toen in dat eetcafé. Hier is Rita Franklin uit de Blues Brothers met Think. gegeven <laughs> staat ook iedereen op de stoel en op de tafels en eh, op de, bar en alles. Eh, staat, daar eh, staat iedereen te swingen natuurlijk ook die, die Blues Brothers Band. Geweldige versie van het nummer Think. Dat uh, zei ik al eerder op een LP van Rita zelf verscheen. Rita Now. Eh, alleen was die versie toch wel eh, wat ingetogener dan, dan deze. Deze swingt echt als een terrein. Geweldige versie. Goed, ik ga gauw door, want eh, ik heb nog een paar leuke liedjes die ik graag wil draaien van die Blues Brothers nog. maar we krijgen eerst Donovan natuurlijk nog even van die Discophone LP. En dat liedje, dat heet The Ballad. moet ik even goed kijken, dat ik het nou wel goed zeg. Oh ja, The Ballad of a Crystal Man. Hier is Donovan. Oh, ze waren nog niet klaar. <laughs> ik ga te snel. Ja, dat heb je als je met één grammofoon moet werken. Er liggen er twee, maar dan doet het er maar één. Dat is zo jammer. Ehm, dus uh, ik was iets te snel. Nou, nu gaat hij wel. Hier komt hij. Donovan. talk along and live your lives quite freely. But leave our children with their toys of peppermint and candy. For seagull, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. Your thoughts, they are of harlequin, your speeches of quicksilver. I read your faces like a poem, kaleidoscope of hate words. Boss eagle, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. On the quilted battlefield of soldiers dazzling made of toy tin. The big bomb, like a child's hand, could sweep them dead just so to win. Boss Eagle, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. As you fill your glasses with the wine of murdered Negroes. of beauty that spreads like morning sun glow. Seagull, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. I pray your dreams are vivid screams of children dying slowly. And as you polish up your guns, your real self be reflected. Boss seagull, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. this game you're playing with your blackest queen. Damn your souls, a curse your grins, I stand here with a fading dream. Boss eagle, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. ik herinner me ineens, dat ik het weer hoor, eh, The Ballad of Crystal Man. Donovan, ik herinner me ineens dat daar natuurlijk ook een prachtige vertaling van is van uh, Boudewijn de Groot. Eh, ik dacht dat dat stond op de LP voor de overlevenden. En daar heet het Nee Uh, dus dat komt dus oorspronkelijk hier vandaan. Donovan, dus The Ballad of a Crystal Man. Een protestzong tegen al het geweld dat er in de wereld in die tijd plaatsvond. Met name ook natuurlijk de Vietnamoorlog. Ehm, we gaan door met de Doors. En ehm, dat zal misschien wel het laatste nummer van deze LP worden, denk ik. Want het is een vrij lange versie. Het is natuurlijk de LP-versie, om het zo maar te zeggen. Die duurt ruim zeven minuten. Ehm, ik heb er wel een... Eh, ik oh, sorry hoor. Ik heb daar wel een, eh, eigenlijk wel een hele mooie herinnering aan, aan dit nummer. Want eh, ik kan mij nog herinneren, dan praat ik over... Nou, 1980, schat ik, zo in. Ja, 1980. Zo'n beetje. Dat wij eh, met de band toen speelden in de Haltestraat. Bij eh, de toen nog eh, bestaande Bastille. Aan het einde van de Haltestraat. tijdens natuurlijk het beroemde Jazz Behind the Beach festival. En ik kan me nog herinneren dat het... Uh, wij speelden daar op zondagavond. speelden we daar. En ik kan me nog herinneren dat het... Zulk verschrikkelijk klote weer was dat wij geen publiek zagen in die Haltestraat. Alleen een woud van parapluën. <laughs> Dat, dat kan ik me nog goed herinneren. Een, een woud van, van paraplu stond daar voor ons. Want de mensen bleven gewoon staan. En het stormde en het regende en het donderde en het bliksemde. Weet ik het allemaal niet. Er was, iedereen in antwoord was ook gestopt. Want die, die zagen dat niet zitten met dit weer. En eh, wij gingen gewoon door. <laughs> levensgevaarlijk misschien wel. Maar we gingen gewoon door en we stonden daar te spelen. En wat denk je dat, dat op een gegeven moment begon het zo verschrikkelijk te donderen. Eh, ik heb daar zelfs ergens nog een video, want die heeft mijn, mijn, mijn toenmalige vrouw, die heeft, die heeft dat toen gemaakt van, vanuit de bovenverdieping, eh, vanuit, de Bast uh, vanuit de Bastille vandaan. <laughs> heeft ze toen video opgenomen. En dat is de enige keer dat wij Riders on the Storm gespeeld hebben met een live donderbui erbij. Normaal deed ik die geluidjes, die donderslag altijd op een synthesizer. Maar dat eh, dat hoefde toen niet. Want <laughs> we hadden toen echt een vreselijk keihard eh, onweer hadden we er toen bij. Het was een geweldige ervaring eigenlijk wel om dat eens, eh, dat is mee te maken. Dus eh, vandaar dat ik zeg dat dit nummer dat roept altijd weer die, die herinnering bij me op. Dat woud van paraplu's in, in de Haltestraat aan het eind. en de mensen bleven gewoon staan. Dat was het leuke ervan. En er was ook nergens in Zandvoort wat, nog wat te doen. Maar, want iedereen was gestopt. Iedereen vond het gevaarlijk. En wij gingen gewoon door. Nou ja, dat noem je nou diehards. Hè? Toch? Of niet? Juist. Dus eh, voor die mensen die er toen allemaal onder die paraplu stonden in eh, de Haltestraat... Eh, gaan we dit nummer draaien. Helemaal integraal, want hij duurt ruim 7 minuten. Dus u krijgt hem helemaal te horen. The Doors en Riders on the Storm. Overigens past het ook wel een beetje bij het weer als ik nu naar buiten kijk. storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone. Live in de Haltestraat. jaren 80 ongeveer. Het was niet 1980, het was iets later. 82, denk ik, 83. Weet ik ook niet meer precies. Maar in ieder geval, het was wel ontzettend gezellig. Altijd. Jazz Behind the Beach toen de tijd eh, aan het eind van de Haltestraat. En eh, toen echt dat we dit stonden spelen was het echt gigantisch pokken weer. Goed, we gaan nog even naar de, de Blues Brothers. Want eh, ik dacht dat hij iets langer zou duren, maar hij eh, duurt toch niet helemaal zeven minuten. Maar dit was dus de hele versie van Riders on the Storm van de Doors. Ehm, de Blues Brothers eh, moeten een concert geven in die City Hall en die komen maar niet opdraven. Dus men moet iets verzinnen. En nou hadden ze, toevallig was er aanwezig zo'n hele oude blueszanger, Cap Calloway. Ehm, die heeft het nummer ook inderdaad origineel opgenomen toen de tijd. En eh, die, werd toen maar, die was ook lid van die band. En die werd toen maar gevraagd om dit nummer eh, dan even te doen. <laughs> om eh, de tijd te vullen totdat die Brothers zelf een keer aanwezig zouden zijn. Nou, ik vind het te leuk om het u te onthouden. Dus we gaan het lekker draaien. Cap Calloway doet het met de Blues Brothers Band. En het nummer dat heet Mini the Moocher. het afwezig zijn van de Blues Brothers te markeren. Gezongen door Cap Colloway. We zijn eruit, dames en heren. Het is alweer op. Het is alweer klaar. We zijn er alweer eruit. En eh, nou ja, we gaan er maar uit met de Blues Brothers ook. En Ik ga niet meer de tune opzoeken. We doen gewoon dit eh, en hiermee gaan we eruit zometeen.